10 uur. Dit is Renate Evers, Brunaal. Een Thalys-trein die vanochtend vroeg vanuit Amsterdam is vertrokken richting Parijs... is gestrand op station Brussel-Noord. De trein met ruim 300 passagiers kon niet verder rijden... vanwege een staking bij de spoorwegen in Wallonië. De staking maakt deel uit van een Europese actiedag... tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese Unie. Vier grote regionale opleidingscentra willen een schadevergoeding van 100 miljoen euro van het Rijk. Ze zeggen dat ze miljoenen zijn misgelopen doordat het kabinet in 2007 besloot de inburgeringscursussen over te laten aan de vrije markt. Het zijn de ROC's in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In 1998 werden de instellingen verplicht inburgeringscursussen aan te bieden, maar later mochten ook marktpartijen dit doen en kregen de ROC's geen cursisten meer. Het kabinet is afspraken over schadevergoeding nooit nagekomen, zeggen de scholen. Eind deze maand dienen ze de claim in bij minister Ascher. De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten. Het heeft het ziekenhuis gedaan op aandringen van de inspectie voor de gezondheidszorg. Aanleiding voor de sluiting is het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. Op de hartafdeling van het ziekenhuis lagen zes patiënten en zij zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. In de Amerikaanse staat Mississippi is een klein vliegtuig neergestort op een huis. Alle drie de inzittenden van het toestel kwamen om het leven. De bewoner van het huis raakte licht gewond. Het vliegtuigje was net opgestegen toen de piloot meldde dat hij wilde terugkeren. Kort daarna verloor het toestel hoogte, raakte enkele boomtoppen en vloog tegen het huis, dat direct in brand vloog.